Rusland en Syrië hebben een bombardement op rebellen in het gebied opgevoerd. In de regio Idlib wonen 3 miljoen mensen. In Afghanistan is zittend president Ashraf Ghani herkozen. Volgens de voorlopige einduitslag kregen bijna 51% van de stemmen. De verkiezingen waren eind september, maar een kwart van de Afghaanse kiezers kwam ten opdagen. De verkiezingen werden ontregeld door de Taliban die talloze aanslagen pleegden. Veel stembureaus waren dicht omdat het te gevaarlijk was. De Franse president Macron roept de pensioenstakers in het OV op om met kerst en oud en nieuw gewoon door te werken. Macron noemt staken een grondrecht... maar hoopt dat mensen met de feestdagen trein of metro kunnen pakken om elkaar te bezoeken. De regering wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar... en een aantal regelingen versoberen. Agenten hebben in de berm langs de A58 bij Tilburg... een gewonde man gevonden in een auto. Het gaat om de bijrijder. De vermoedelijke bestuurder, die op de vluchtstrook liep, is aangehouden. Het gaat om een auto met Belgisch kenteken. Het slachtoffer in de auto is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Komende week is er voor het eerst in ruim 200 jaar geen kerstnachtmis in de Notre-Dame in Parijs. De 850 jaar oude kathedraal werd in april door brand verwoest. Het herstellen van het dak en de toren en het beschadigde interieur gaat jaren duren. De mis op kerstavond wordt verplaatst naar een naastgelegen kerk. Het weer. Het is bewolkt. Er valt in het hele land af en toe regen. Tegen de avond wordt het droog. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen vaker droog. Het blijft vrij zacht voor de tijd van het jaar met een graad of 8.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 Welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort ZFM Jazz. Eh, u luisterde naar de Knoxville Jazz Orchestra. Een uh, big band eh, in 1999 opgericht door trompetspeler en arrangeur en componist Vance Thompson. Ze hebben overal gespeeld en in de US en in Europa op diverse jazzfestivals. En dit nummer waar u naar luisterde komt van hun cd Christmas Time is Here... en was getiteld A Not So Silent Night. De Knoxville Jazz Orchestra. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik presenteer vandaag met collega Auko B... die ook een verzamelaar is van allerlei kerstnummers. En Auko, wat heb jij op dit moment voor ons klaar liggen? Ik heb eh, klaarstaan een, een zanger waarvan je niet zou verwachten... dat we dat in deze uitzending zouden kunnen draaien. Hij heet Brad Eldridge komt uit de eh, Verenigde Staten. Weliswaar geboren in Paris, maar dan in Paris in Illinois. En eh, ja, het is eigenlijk een countryman, maar hij heeft een, in 2016 een kerstcd uitgebracht met elf nummers. Oktober jongstleden heeft, is die eh, cd opgewaardeerd naar 19 nummers. En ja, daar zit toch wel prachtige muziek tussen. De cd heet Glow en daarvan de titelsong Glow, Brad Eldridge. This fire is nice, but so are your eyes. They twinkle when you smile. Ain't felt this warm in a while. That northern star shines straight from your heart. Your looks are evergreen, sweet as the angels as they sing. You look good in the light of my Christmas tree. So good, you in the mistletoe and me. So nice, you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. Mm, You're at the top of my list followed up with your caramel kiss. Nothing could ever compare to this feeling in the air. You look good in the light of my Christmas tree. So good, you and the mistletoe and me. So nice, you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. Bring on the light, let's go! Pour on the bourbon, it's getting late. Let's melt all the frost on the window pane. Let's never let this moment slip away. Just stay, just stay. You look good in the light of my Christmas tree. You in the mistletoe and me. You are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. Come on, just glow. Come on and glow. Just glow. You look good in the light of my Christmas tree. You and the mistletoe and me. So nice you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you watch you blow. Come on and glow. Do this with me right here. Come on. ja, prachtig nummer ook dit. En eh, dan gaan we nu luisteren naar een eh, eigen opname van mij... zoals ik u in dat vorige uur vertelde. Ik was een paar weken geleden op eh, een musical roadtrip... door het zuiden van de Verenigde Staten. En we begonnen in New Orleans. We hadden daar een hotel in, in Bourbon Street. En tegenover het hotel was een openluchtrestaurant, Café Beignet in de French Quarter. En eh, daar hoorden we op een gegeven moment eh, een kwartet spelen. En daarachter stond eh, de naam van het kwartet. quartet Steamboat Willie. En Steamboat Willie bleek de artiestennaam te zijn... van een muzikus Larry Stoops. Een, uit 1951 komt hij. Dus in de 60 inmiddels. En hij speelt en speelt trompet... Iedere dag daar. Hij, eh, het was natuurlijk begin half november al... en dan is daar de kersttijd in volle gang. En hij zong het nummer Home for the Holidays. Ik had dat onmiddellijk op mijn iPhone stukje van opgenomen... en na afloop van dat nummer loop ik naar hem toe. Vertelde hem over eh, ZFM Jazz... wat eh, we hier iedere zondag presenteren. En eh, dat ik eh, dat nummer wat ik had opgenomen... dat ik daar misschien een stukje van zou draaien. Toen zei hij, oh, wacht even, dat is leuk. En waar is dat dan? Nou, de Netherlands, uh, Zandvoort. En dan zegt hij, dan spelen we het met nog een piano solo erbij. En dan zal ik ook even jullie luisteraars goeiedag zeggen. het is geen ideale opname. Het was, zoals ik zeg, een openluchtrestaurant... met wat achtergrondgeluid erbij. Maar je hoort hem in het begin eh, de people in Zandvoort eh, prettige feestdagen wensen. En eh, ook alle luisteraars uitnodigen om vooral naar New Orleans te komen... om naar de fantastische muziek daar te luisteren. En daar had hij gelijk in. Want het was net een kind in een snoepwinkel... die drie dagen die ik in New Orleans was. Overal muziek. En aan het eind bedankt hij mij Jullie weten, mijn voornaam is Jaap. Dat kunnen ze in het Engels niet uitspreken. Dus daar ben ik Jack. En dat zie je hem aan het eind van het nummer. Eh, bedankt hij nog dat eh, hij opgenomen is. En dat hij voor de luisteraars in, van ZFM, eh, ZFM Jazz te horen is. We gaan dus luisteren naar Steamboat Willie. Met Home for the Holidays. Met zijn eigen introductie en zijn eigen auto. I want to shout out to the village of Zinvoort. Holland and tell you Merry Christmas. And this song is for you. We tell you that we'd like you to come and visit us. And uh, Jack, appreciate you coming to see us, okay? Here it is. Oh, there's no... Oh, S&B 5, go see. Oh, there's no place like home for the holiday. And no matter how far away you roam, here long for the sunshine of a friendly gaze. For the holiday can't be home sweet home. I met a man who lives in Tennessee. He was headed for Pennsylvania and some homemade and the next Sea Swan is sure. Atlantic to Pacific, the traffic is terrific. Oh, there's no place like home for the holiday. just like home. de Dixie's swung ashore. From Atlantic to Pacific, deep traffic is terrific. Well, there's no place like home for the holiday. And no matter how far away you roam, if you long for the sunshine of a friendly game. Bedankt voor je live-opname van eh, Steamboat Willy... met zijn eh, kerstwens voor eh, de inwoners van Zandvoort en omgeving. Ja, de kerst staat voor de deur. Maar toch is het verzoekje binnengekomen bij ons... om iets aan te kondigen voor zondag 29 december. Volgende week zondag. Dus als de kerstdagen voorbij zijn dan loop je toch wel met je ziel onder je arm. En het is natuurlijk best leuk om naar Hillegom te komen, naar Villa Flora... waar iedere, nou, de laatste zondag van de maand altijd een jazzconcert is... En deze keer speelt het eh, vaste combo, jazzcombo... Uh, onder leiding van pianist Kees Diepeveen... Eh, samen met Joe en Edelenbos. En dat is volgens mij een zangeres die onlangs heeft meegedaan aan een eh, eh, festival voor ouderen in de De La Mar Theater 2019. 7 december. Heeft ze overigens gewonnen. Dus deze dame die schijnt toch een stem te hebben... Eh, ja, die je in verrukking kan brengen. Dus niet geaarzeld. Loop je met je ziel onder je arm... of heb je gewoon zin in een middagje... in een prachtig café, Hotel Flora... in de Hoofdstraat in Hillegom. Toegang gratis. En die, ja, de mooiste klanken klinken daar onder leiding van het jazzcombo is Diepeveen. Uh, eh, ja, als ik dan over een zangeres heb, dan kom ik bij een Engelse zangeres... Eh, die eh, ja, hele mooie muziek maakt. Zij had ook een, een radioshow. Ik weet niet of ze dat nu nog heeft. Ik denk dat ze zo'n twaalf jazz-cd's gemaakt heeft. Maar één CD'tje. En haar naam is Claire Thiel. En ik heb een mooie beladen uitgezocht. Een Little Whisky. In deze dagen van december, ja, dan weet het allemaal wel. Uh, lijnen is gezond, maar af en toe moet je toch even uit de band. En Little Whisky moet kunnen in deze tijd van het jaar. December chills me in a not unpleasant way. The winter sun becomes your guiding light, and your voice thrills me when you telephone to say you miss me and you're coming home tonight to keep the cold at bay. I'll make a castle, and we'll reminisce the good times old and new. Then we'll find and put the world to rights until the early light peeps through. And so together in our fireside cocoon, we'll smile to see our wishes coming true. Cause the only thing I need for a perfect Christmas Eve, a little whiskey, some chocolate dames en heren, inmiddels is binnengekomen in de studio eh, Frits Landersbergen. Nou, bij u trouwe luisteraars van eh, ZFM Jazz is dat natuurlijk geen onbekende. Frits, van harte welkom. Goedemorgen. Eh, Frits, het is vandaag in die zin een bijzondere dag dat er vanmiddag een optreden gaat plaatsvinden. Ik denk voor de eerste keer in de krocht met een behoorlijk grote bezetting. vertel even. Ja, nou, eh, we spelen met de, met West Coast Big Band. En daar hebben we eh, vorig jaar een eh, projectje mee opgestart. CD, live CD mee opgenomen. en daar spelen we de muziek van Terry Gibbs. Terry Gibbs was een vibrafonist uit de 50, 60, 70 jaar. Hij is nu 94. Hij leeft ook nog steeds. Hij weet ook van dit project. Want ik heb hem een berichtje gestuurd op een gegeven moment van... joh, het is maar dat je weet dat het vlammetje er wordt, blijft branden nog. Dus dat eh, was hij heel erg eh, blij mee. En eh, dus ik had een leuke communicatie met hem. En ehm, dus we hebben dat, dat Terry Gibbs en de Dream Band heette dat. Dus we hebben voor, dit, voor deze gelegenheid de, de Big Band omgedoopt in de West Coast Dream Band. En dan is Frits er ook bij. Dus we spelen vanmiddag die heerlijke muziek uit die 60 jaren. En dat is... Vorige week hebben we dat ook gespeeld nog in Gouda. was ook een groot succes. Dus dat gaat eh, heel erg, eh, heel erg eh, gezellig worden vanmiddag. Ik vind het ook ontzettend leuk dat er zoveel mensen komen. Ik denk dat iedereen denkt van nou, ook even lekker swingend het jaar uit. Dat is, dat is goed om te doen voor een mens. <laughs> Nou, ik ben er ook vanmiddag. we, kijken er, we kijken er echt naar uit. Je vertelde net, jullie hebben daar ook een, een cd mee opgenomen. Je bent een, eh, weer een nieuw project gestart. Eh, eerst eh, had je het Medic by Leo, maar inmiddels heb je een nieuw label in de markt gezet, ESP. E kan je me daar wat over vertellen? Ja, natuurlijk. graag zelfs. Want kijk, dat is, dat, je bent natuurlijk bezig tegen de stroom in hè, met, met dit soort activiteiten. Als je weet dat dat Spotify en, en, en, en iTunes... iedereen zit op zijn telefoon muziek te streamen... en eh, dat levert gewoon eigenlijk, nou ja, hoegenaamd niks op. Van de week las ik dat een of andere top rapper in Amerika... die had via nou, een van die, eh, eh, een van die platforms 43 miljoen keer iets gestreamd. En daar had hij dan 2000 dollar voor gekregen of zoiets dergelijks. Ja, en dat, dat is nog, overigens nog 2000 dollar. Maar dat was, vroeger was dat uh, eh, 20 miljoen dollar in, omzet. En eh, je kan gewoon met muziek, eh, wat je op cd uitbrengt... niks meer verdienen, behalve dat je er mensen plezier mee doet... die vanmiddag komen en die het nog niet weten, maar ze komen niet naar buiten ze niet de cd hebben gekocht. Dus dan kom ik ook weer van die dingen af, snap je? Nee, maar het is, je moet gewoon die muziek blijven promoten. En dat is, eh, ja, je zit altijd op twee eh, gedachten te hinken. Van, nou ja, moet ik dat nou wel, moet ik dat niet, niet doen? Want je moet altijd weer geld investeren. En, eh, maar we hebben toch besloten, Nanoek Brassers, de, de eerste trompetist van de West Coast Big Band overigens, en ik, om dat toch te gaan doen. Dus we hebben weer een aantal cd's uitgebracht, waaronder deze Big Band cd. Ik hoorde ook dat een van de mensen waar jij mee graag speelt, eh, Rob van Kreveld... dat je daar ook een cd mee hebt uitgebracht op ESP? Ja, dat, die, die is er nog niet, maar die komt eraan. Eh, dat wordt een dubbel cd, want ik heb twee dingen met hem opgenomen. Ik heb een live opname in eh, Hilversum gedaan vorig jaar. En we hebben een live opname gedaan in, in Nistelrode, in een jazzclub. En die, daar gaan we een combinatie van maken. En daar maken we een dubbel cd van ter ere van Rob van Kreveld. Want dat is natuurlijk een legendarische muzikant... Eh, wij zijn in Nederland niet zo heel erg goed in het eh, erkennen en herkennen van, eh, van, van grote legendarische figuren als Rob. Ik was van de week bijvoorbeeld e-, even bij Lee Towers. Dat is een goede kennis. We zijn goede kennissen van elkaar. En die had het over Jerry van Rooyen. Ja, Jerry van Rooyen is een ongelofelijke eh, legendarische uh, componist, arrangeur met, met een enorme kwaliteit. Waar eigenlijk wij hier in Nederland geen enkele aandacht voor hebben. Dus wij zijn er niet zo goed in. Dus ik vind het dan belangrijk dat er weer een dubbel cd van Rob van Kreveld uitkomt. Die gaat ergens volgend jaar, begin volgend jaar komen. En dat, dat, dat is goed dat dat ook gebeurt. Ook daar gaan we weer niks aan verdienen. <laughs> Maar dat geeft niet. Het is er dan. En dat vind ik belangrijk genoeg. Ja, ik denk dat het in die zin een heel gaaf initiatief is. Zeker voor de hardcore jazzliefhebber... dat er toch nog steeds eh, door mensen als jij... Eh, muziek wordt geproduceerd... Eh, die wij ook weer hier in een programma als dit kunnen draaien. Ik heb in de afgelopen uitzendingen ook al aandacht besteed aan, aan die cd's. Onder andere met de Big Band, maar ook andere. En pratend over cd's produceren. Eh, ik heb nu, Frits, uh, klaarstaan eh, een cd die jou zeker niet qua naam onbekend voorkomt. When Christmas Time is Near. dat is een cd die je hebt gemaakt samen met je vrouw, Joke Bruis. met, vind ik, een fantastische bezetting. Jean-Louis van Dam, die ook regelmatig hier in de krocht met jou te zien en te horen is... op piano en synthesizer. Eh, Hermine Durlo, de, zeg maar de opvolgster van eh, Toets, hm. op eh, harmonica. Martien Oster op gitaar. Uh, jouw goede maat Edwin Corzilius op bas. Jijzelf natuurlijk op vibrafoon en drums. En Jeroen de Rijk op percussie. En dan ook nog het Bileo String Quartet... met Sarah Koch, Annie Tangberg, Norman Jansen en Marokka Gijzen. ik, dat, ik stel voor dat we even gaan luisteren naar Joke... door jullie begeleid met Santa Claus is Coming to town. Out. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. Santa Claus is coming to town. was uh, Joke Bruis. Frits, dat klonk weer lekker, hè? Ja, het is, eh, je vergeet dat soort dingen de rest van het jaar weer. Maar dan komt deze tijd er weer aan. En dan eh, pak ik hem altijd weer even mee in de auto. Dus toevallig zat ik er gisteren naar te luisteren. op weg naar een, klus. En dan is het zo lekker om weer een beetje in dat sfeertje te komen. En ja, ik ben, ik ben heel blij met die cd. Want dat zijn gewoon hele leuke dingen om te doen. En het klinkt gewoon heel goed. En Joke zingt lekker. En dat beentje klinkt lekker en eh, mooi met die strijkertjes erbij. Dat is gewoon hartstikke leuk dat je dat gedaan hebt ook, weet je wel. Dus, eh, Bij mij staat hij ook eh, in deze tijd altijd op de draaitafel. En nog één vraagje voordat we weer het volgende nummer gaan draaien. Ja. ik heb jou ook nog nooit live, jammer genoeg, maar wel op YouTube vaak gezien met jouw goede vriend Monty Alexander. Eh, is er kijk op dat in de komende tijd jullie nog een keertje samen gaan spelen? Want dat is weer een paar jaar geleden. We hebben steeds eh, contact. Toevallig eh, een paar weken terug nog over een paar dingen. En hij zegt ook steeds van ja, we moeten weer een keer wat spelen. En ja, weet je, of dat nou wel of niet gaat gebeuren, dat, dat, dat zien we. Dat, dat weet je nooit. De omstandigheden moeten even zo zijn. Monty heeft ook wat dat betreft echt een eigen agenda, weet je wel. Die doet gewoon wat hij, wat hij vindt dat hij moet doen. Dus soms uh, dan, eh, dan, Je kan zomaar ineens uit, uit het niets weer een telefoontje krijgen... en dan zit je ineens weer in eh, Japan of zoiets dergelijks. En, maar goed, dat, ja, dat is, ik zeg het, het is een beetje ongrijpbaar. Maar het, als hij belt, dan ga ik... want dat is ongelooflijke eh, kwaliteit en, en, en, en plezier om daarmee... maar dat, met die, die kwaliteit eh, te, mogen en te kunnen spelen. Dus, eh, Want zijn er eigenlijk cd's waar jij als scienceman op staat van Monty? Want ik heb wel eens in, in iTunes en dingen gekeken... maar dat is lastig te vinden. Als je vanmiddag even bij me komt... want ik heb mijn koffertje met cd's mee, hè, weet je wel... van, die, van dat bedrijfje wat we hebben opgezet... Eh, en ik heb daar nog twee cd's in zitten van een eh, van, eh, één van de cd's die ik gemaakt heb met hem. Ik heb er een paar gemaakt. Ik heb er nog een andere, die heb ik thuis. Die krijg je ook van me, maar die krijg je de volgende keer. Oké, dan gaan we die zeker in de komende weken ook hier op dit station laten horen. Frits, hartstikke bedankt zover. Met alle plezier. Wat heb je voor ons klaarstaan? Ja, ik heb iets uitgezocht van een Amerikaanse zanger die van de week jarig was. Zijn naam Steve Tyrell een jazzzanger. En die heeft een stem, dat zit een beetje tussen Tony Bennett in. Maar het doet mij ook heel erg sterk denken aan Dr. John. Dr. John de Night Tripper. En deze man die heeft ook een kerst, volgens mij meerdere kerstcd's gemaakt. En daar draai ik een nummertje van. Steve Tyrell. little girls and little boys dream of worlds full of toys this time of the year when Christmas is near. evergreens are snowy white sleigh bells ring through the night. This time of the year, when Christmas is near. And somewhere near a steeple loads of toys on his sleigh this time of the year when Christmas is near. dat was dus Steve Tyrell. Prachtige stem, moet ik zeggen. Ja, en een kerstuitzending <clears throat> met jazzmuziek zonder Ella Gerald, eh, dat kan natuurlijk niet. Eh, ik heb voor u klaar liggen eh, van de LP, en inmiddels CD... Ella Fitzgerald Christmas, een cd die opgenomen is in de Capitol Studios in 1967 in Los Angeles, California. Van die cd Ella Fitzgerald's Christmas met Ella, vocal natuurlijk en Ralph Carmichael en his orchestra als begeleiding gaan we luisteren naar It Came Upon a Midnight Clear. It came upon a midnight clear, that glorious song. soms vragen de mensen wel eens aan mij... weet je nog een leuk cd'tje wat je tijdens de kerstmaaltijd zou kunnen draaien? En dan zeg ik, ja, er zijn er heel veel die daarvoor geschikt zijn. Maar een hele goede vind ik nog altijd een cd uit 2011. Noël, Noël, Noël. Muziek gearrangeerd en eh, geleid door Michel Legrand. Dat is een, cd waar allerlei bekende artiesten hun medewerking aan gegeven hebben. En er staat voor iedereen iets op. Onder andere Madeleine Perrault staat erop met Have Yourself a Merry Christmas. Komt ze. fates allow. Until then, all will be together if the fates allow. prachtig arrangement van Michel Legrand. Eh, dit blokje van dames gaan we <clears throat> besluiten met een operazangeres. U zult denken, operazangeres, we zaten toch in een jazzprogramma. Ja, maar Renee Fleming, de bekende Amerikaanse sopraan... Eh, beweegt zich niet alleen op opera en klassiek gebied... maar eh, is ook regelmatig te horen eh, gewoon voor een microfoon wanneer ze jazzy-achtige nummers eh, zingt. En daar bevindt ze zich in goed gezelschap. Kiri Kanawa, de beroemde eh, sopraan uit Nieuw-Zeeland, heeft dat in de tijd ook wel gedaan. ik vertelde u dat ik in uh, New Orleans onlangs was. ik kwam erachter dat dat de geboorteplaats is van de familie Marsalis uh, Winton Marsalis, eh, Jason Marsalis... maar ook met name vader Alice Marsalis... die daar nog steeds woont en ook nog speelt, dik in de tachtig. Uh, René Fleming heeft in 2014 op Decca een cd gemaakt... Christmas in New York... in diverse bezettingen met diverse begeleiders. Ik heb een nummer klaarstaan, Winter Wonderland... waar René zingend wordt bijgestaan door Winton Marsalis op trompet... Walter Blanding op de Noorsax, Daniel Nimmer op piano... Carlos Enriquez op bas en Ulysses Owens on drums. Een heerlijk swingend nummer. Je ziet dat René meer kan dan alleen maar opera zingen. Winter Wonderland. Ik denk dat ik niks te veel had gezegd. René Fleming, prachtig nummer met die glasheldere trompet van Winton Marsalis. Auko, het loopt tegen 11. Ja, dan hebben we nog tijd voor één nummer. En eh, dat is een hele fraaie. En dat is een heel bekend nummer. Christmas Night in Harlem. Iedereen kent dat natuurlijk in de uitvoering van eh, Louis Armstrong en Benny Carter. Maar ik heb deze keer gekozen voor een, eh, tot een, een Nederlandse eh, uitvoering. En wel van het Metropoolorkest en de Bohunks Saxtet. En dat staat op een cd'tje uit 1999, de Chesterfield Arrangement, muziek van Raymond Scott. En leuk is dat op de trompet Ruud Breuls speelt. En, eh, eh, en de, de, de, de, de vocals, dat is Cats en Jammers. Ja, het, eh, het, zit er weer op. Volgende week ben ik er weer met ja, de uitzending voor het oudejaar, zal ik maar zeggen, de laatste. En de keer daarop, dan zijn alle presentatoren van uh, ZFM present om de nieuwjaarsuitzending te doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Samen met Jaap hebben we deze uitzending gemaakt. Verschillende stijlen, mainstream jazz voornamelijk, oud en nieuw, door elkaar. En we gaan nu luisteren ik zou zeggen, hele fijne feestdagen gewenst. En, en eh, ja, maak er iets moois van de komende dagen. En ook van mij natuurlijk heel erg gezellige feestdagen. Een goed uiteinde. En eh, we luisteren weer naar elkaar. Eh, ook in het nieuwe jaar. Want ZFM Jazz blijft natuurlijk in de lucht. Het Metropoolorkest. until after three. Everyone will be all lit up like a Christmas tree. Come on now, every callback Joe. Greet your sweet the mistletoe. With a kiss and a hidey ho. Christmas night around Harlem. stuur jullie allemaal fijne dagen en...